NOS nieuws van 7 uur. moet met het NOS Journaal. In het dorp in de buurt van Parijs is een politieman doodgestoken door zijn buurman. Daarna gijzelde hij de vrouw en het zoontje van het 42-jarige slachtoffer. Tijdens onderhandelingen met de politie zou de man hebben gezegd... dat hij namens islamitische staat handelde. Een arrestatieteam heeft de man doodgeschoten. De gegijzelde vrouw is ook omgekomen. Het zoontje van drie is gered. EasyJet-piloten die vanaf Amsterdam vliegen leggen vanochtend het werk neer. Ze staken tot twee uur vanmiddag, onder meer omdat ze vinden dat ze te veel uren moeten vliegen tegen te weinig loon. Volgens EasyJet komen de vluchten die de komende uren vanaf Schiphol moeten vertrekken niet in gevaar. Het bedrijf zet buitenlandse piloten in. Online shoppen wordt steeds populairder. Volgens het CBS is dat goed terug te zien in het aantal webwinkels in de detailhandel. Dat is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld tot 42% in 2015. Ruim 7 op de 10 Nederlanders kochten vorig jaar iets online. We geven het meeste uit in de toeristensector, zoals hotels en reisbureaus. En ook kopen we veel elektronica online. In een metrostation in Antwerpen is een overbelaste roltrap op hol geslagen. De trap draaide ineens om van richting, waardoor 15 mensen gewond raakten. Vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand was zwaar gewond. Het metrostation ligt op de route van twee concertzalen... waarnaar veel mensen onderweg waren. In een van de zalen trad de Britse zangeres Adele op. Bij homomonumenten in Amsterdam en Den Haag... zijn gisteravond de 49 slachtoffers van het bloedbad... in de homoclub in Orlando herdacht. In Amsterdam kwamen een paar honderd mensen bijeen... die kaarsen aanstaken en bloemen hebben neergelegd. In Den Haag hielden tientallen mensen twee minuten stilte... bij het homomonument op het Malieveld... Vandaag wordt in Rotterdam een stille tocht gehouden. Het weer opnieuw wisselvallig met flink wat buien. Vooral in het noorden kan het smiddags ook weer gaan omweren. En het is vandaag zo'n 19 graden. Dit was het NWS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad, de langste is alweer op de A1 naar Amsterdam... tussen Hoevelaak en Amersfoort. De A4 vanaf Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Delft en Industrietreinplas Poelpolder. A6 Lelystad Muiden tussen Almere en Muidenberg. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Dwambacht en Rotterdam-Feyenoord. A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Industrieterrein Avelingen. De N232 is dicht, Haarlem richting Amstelveen.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 And he said, Be not afraid. For those who believe, I will say. ZFM. Zon, zee, zandvoort en Zomerhit. Hi, it's rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Well, sometimes I go out. to see and find how far to go.